Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren krijgen van de overheid geen financiële compensatie... voor schade die ze oplopen door de droogte. Ze mogen van minister Schouten wel langer mest uitrijden op de akkers. Daarmee komt ze deels tegemoet aan de oproep van landbouworganisatie LTO... om boeren te helpen. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer... wat meer tijd om te groeien. Vanwege de aanhoudende droogte is er nu officieel een watertekort in Nederland. Dat heeft vooral gevolgen voor de landbouw, scheepvaart, natuur en industrie. De drinkwatervoorziening is nog niet in gevaar. De politie heeft een vrouw van 77 aangehouden omdat ze probeerde de strafzaak tegen haar broer te beïnvloeden. Haar broer zit in Nepal vast op verdenking van jarenlang seksueel misbruik van een 15-jarige jongen. De man van 66 zou in Friesland werken als kinderpsychiater en werd in juni opgepakt in Kathmandu. Zijn oudere zus uit Brummen bij Zutphen probeert hem nu te helpen. Ze heeft volgens het OM het gezin van de jongen in Nepal opgezocht... en bood tienduizenden dollars als de gezinsleden hun verklaringen zouden aanpassen. De vrouw wilde morgen opnieuw naar Nepal reizen. Geen van de slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop is nog in levensgevaar. De drie gewonden liggen niet langer op de intensive care, zegt hun advocaat... maar ze hebben nog wel een lange weg te gaan... Ze zaten op 18 juni s'nachts op een weg bij Pinkpop waar ze door een busje werden aangereden. Een vierde slachtoffer overleed als gevolg daarvan. Een dronken man uit Litouwen is er gisteren in Zeeuws-Vlaanderen vandoor gegaan met een politieauto. Hij was in de buurt van Terneuzen aangehouden wegens asociaal rijgedrag en op de achterbank van de politieauto gezet. Terwijl de agenten buiten stonden te praten met getuigen, reed de Litouwer weg. Dankzij het autovolgsysteem van de politie kon die weer worden opgepakt. Het weer, veel zon en hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in de kustprovincies tot maximaal 33 in het binnenland. Ook morgen is het zonnig en erg warm. In het weekend wordt het iets minder warm.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 Dit is Muziek Boulevard Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met vandaag met de vaste items. De instrumentaal van vandaag. De column van Nel Kerkman. De instrumentaal van de week. De gouden ouwe van de week. En uiteraard natuurlijk het weer voor het komend weekend. En niet te vergeten het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort dat is nog lang niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. En vol programma dus. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En kijken en luisteren, dat kan ook tegenwoordig.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 De vijfde, Place de Tetteren, de Franse Markt op de Poststraat en het Kerkplein van 12 tot 5. Ook de vijfde, Jazz on the Beach, Beach Club 10, aanvang om 2 uur. De achtste zomeravondconcert Piano Recycle van onze pianist Cesar Juwono. Protestante kerk aanvang om half acht. De tiende Ibiza-markt, Badhuisplein van 12 tot 6. De elfde Open Kampioenschap, makreelroken, mm, hm, lekker. Raadhuisplein van 10 tot 3. En de 11e Amsterdamse avond. Ja, dat is ook lekker. Gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Avond 8 uur. En de 11e. Het is een vol programma. Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavage, Badhuisplein van 12 tot 6. En dan hebben we nog de 12e, Brokante Lifestyle Markt, Vive la France. En dat is een Badhuisplein, ook van 10 tot 5. Ja, en we gaan door met een Nederlands plaatje. Die kennen ze nog. Uit Friesland, De Kast en het hart van mijn gevoel. contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan de eerste krant. Ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net als ik zelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten Vanaf de eerste dag. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zo ver ben ik nog niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken in het hart van had net met Bart erover gehad. Ik zou best eens een programmaatje willen maken. Alleen Nederlandse muziek. Maar ja, ik ben te laat, want dat heb je geloof ik al afgesproken met Willem. Dus ja, ik denk ik laat het toch eventjes over mijn kant gaan. Het hart van mijn gevoel. En dat was de kast. En ik ga eventjes door met een hele andere. En dat zijn Amerikaanse dames zijn dat. De Supremes met Stop in the Name of Love. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb volgens mij wel een lekkertje uitgezocht. Een hele oude. En het is Bubble Boogie. En Bubble Boogie is van Bumble en de Stingers. Was een Amerikaanse band met wisselende bezetting tussen 1960 en 1965 voor verschillende doeleinden. Hun naam kreeg bekendheid met twee instrumentale nummers en wel Bubble Boogie, die we straks gaan draaien uit 1961, en Nut Rocker uit 1962. Een erg rockende variatie op Tchaikovsky notenkrakersuite. Na het grote succes van Nut Rocker werd de producent Kim Fowley van Rendezvous Records op korte termijn een trio voor tv-optreders en een promotietour samengesteld en een verhaal eh, verzonnen. Daarna werd B. Bumble en de Stingers in 1960 door William Billy Bumble opgericht en kreeg deze snel een platencontract. En ik heb uitgezocht Humble Boogie. En daar komt hij dan. BNRT Super Race Weekend van 3 augustus tot 5 augustus. De drie dagen van het DNRT Super Race Weekend zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT breedte sportsessies, series. De toegang tot het evenement is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Er zijn geen kaarten nodig parkeren de toeschouwers die met een auto komen... kunnen voor 6 euro per toestel, of per voertuig, sorry... op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. De locatie is Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En eventuele telefoonnummer is 023 57 40 740. En we gaan door met iemand. Kennen we er nog? Ze zong altijd op blote voeten. Juist, Sandy Shaw met Pepper on a String. Thank about up on string. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, dat was Poppen on the String. En we gaan door met een, een dame. Ja, het is nog steeds een dame. Ze is wel erg aan verbouwd, maar het is nog steeds een dame.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 Vandaag is er één van. Ik ben een beetje grieperig en ik heb helemaal geen inspiratie voor mijn column. Dat kan soms gebeuren. Meestal heb ik wel een onderwerp waar ik over kan babbelen, maar vandaag, hou maar. En ook mijn duim laat minder steek. Hoewel, er gebeurt best wel veel dingen in ons dorpje. Zo was gisteren de Pride of the Beach en heel Zandvoort was in de ban ervan. Het leek wel carnaval. De een was nog mooier gekleed dan de ander en iedereen was vrolijk en danste mee op de ritme van de muziek. Zandvoort kleurde roos. En één keer per jaar zo'n happening kan ik wel waarderen. Even uit je dak gaan, dat moet kunnen. Nog even een bijzonder, nog een bijzonder iets wat breed uit op Facebook besproken werd. Was de zeevonk. Ook dat moet je een keer meemaken. En vooral als de temperatuur oploopt is de kans groot op het spektakel. Zeevonk is een alge die voorkomt bij warm en rustig weer en zich verplaatst naar de kust. Bij ruwer weer verplaatsen de algen zich juist richting open zee. Het blauwachtige licht zie je pas als het water beweegt, zoals in de golven. Als de zeevonk heftig wordt bewogen, zorgt een, chemische reactie ervoor dat het licht gaat uitstralen. Met een tropische temperaturen van de laatste tijd was zeevonk vaker te zien. Het blauwe licht is het beste te zien als het donker is en met weinig maanlicht. Tja, en dan is er geen blauw maar rood licht voor de watertoren. De strijd rond de watertoren is nog lang niet gestreden. Alles moet over. Dat gaat de burger weer veel geld kosten. Afgelopen zaterdag was er, was er bij het programma Goedemorgen Zandvoort... van de lokale omroep, van onze reclameomroep omroep dus... hem veel consternatie. Wethouder Berendsen en architect Draaisma van Springtij gaven ieder apart in een interview hun mening over de rechtszaak. Het liep een beetje in de soep toen Berendsen zich met de voortgang van de uitzending ging bemoeien. Met open mond heb ik zitten luisteren hoe hij vond dat een geluidsband niet uitgezonden mocht worden. Niet echt handig om als wethouder je te gaan bemoeien, bemoeien met een radio-uitzending... waarin nog altijd de hoofdredacteur bepaalt. Er valt nog veel te beleren in de wereld van de Zandvoortse politiek. Nel Kerkman. die kennen we nog wel, hè? Tour Limited met The Real Thing. En de Ibiza-markt, ja, die komt weer terug. 3 augustus van 12 tot 6. Ze komen weer terug dit jaar, de Ibiza-markt. De Ibiza-markt on tour is geïnspireerd op de hippe markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy event het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee... Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusieve aanbod van producten wat gerelateerd is aan Ibiza. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty, maar ook voor een lekker drankje. Happy, een hapje, <laughs> geen happy, maar hapje en een heerlijk Ibiza-sound. De kosten? Ja, die kosten helemaal niks. En we gaan lekker door, ja. We gaan door met eh, eens even kijken wat we hebben in de aanbieding. In de aanbieding hebben David Bowie met Space Odyssey. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control to Major Tom. Eight, love be with you. stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin wat hij ook in de tweede uur had. Die had ook een heel leuk plaatje, maar dat was ook geen originele. Nou, dit is ook duidelijk geen originele. Dus de volgende keer hoop ik wel met een originele komen. En we gaan nu maar dan een andere plaat, een andere plaat even draaien. En dat is The Golden Earring met Please Go. Herinner nu zich deze nog? was a liar to me. You know I really die if I should see. Yeah. You make a love to man, no matter who you'll be. Listen, baby, you can imagine what happens to me now. You said you want to be free like other people, so it's don't be right. And so if you won't love me, don't stand in place while I love stand. I ask you, I ask you now, please go. River tears come from my eyes. You throw my love away. said you got not love What's the lie to me. Ja, dat was nog in de oude bezetting van de Golden Earrings. Please go. deze Ja, en dan krijgen we nu een nummer 1 hit. En ik heb gekozen nummer 1 hit uit het jaar 1969 en 1970. En het is wel een eentje van onze palingsound, The Cats. Marion is dus een single van, dat werd uitgebracht in 1969. En de single werd bekroond met goud. Marion werd geschreven door Arnold Muren... En Marion werd in 1987 nog eens een keertje opnieuw uitgebracht, maar toen werd het geen net. Het lied gaat over een man die lange tijd onderweg is geweest en bij terugkeer zijn geliefde in tranen aantreft. Zij heeft zich in de tijd van hem verwijderd, terwijl hij nog hoop heeft dat ze nog bij elkaar terug kunnen komen. Ja, en het is dus echt een, een Het is dus eigenlijk een beetje janken. 4 augustus van 12 tot 6 vanaf 14 juli is er iedere zaterdag in de maanden juli en augustus...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 my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. verzoekplaatje. Ja, die heb ik zelf aangevraagd. Voor mijn fantastische nicht die op het Bluent bij ons thuis is. Ze is heel erg ziek, maar ze slaat er eigenlijk fantastisch doorheen. Edith, deze is speciaal voor jou. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely I could die. keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's so, think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel so lonely, baby. Will you be lonely? You'll be so lonely, you could die. to cry. It's so, it's so lonely back in bed. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Ja, dat was speciaal voor mijn nicht. Ja, dat mag ook wel een keer, hè? Not to see. There is no question. Zo is dat. Zo is dat. Pe Peuterbiep in augustus worden weer twee keer een peuterbiep bijeengehouden... en op, dat is op vrijdag 17 en vrijdag 24 augustus. En er zijn alle peuters en hun grootouders of ouders of oppas... <laughs> van half elf tot kwart over elf welkom in de bibliotheek... om te komen luisteren, kijken en meedoen. Tijdens de peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed... aan het taalgevoel van de woorden geschat van kinderen... door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes... De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we ook weer als we muziek gaan maken en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen in de peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Zij krijgen leestips en kunnen ervaringen met elkaar delen. Vergeet niet kaartjes te reserveren voor zowel de peuters als de begeleiders. En de toegang, dat is wel gratis. Dat is ook wel lekker, hè? Ja, en dan gaan we nu eventjes een hele oude. En wie kent deze nog? Sam en de Sam en de Pharaohs. boele boele. Wie kon er niet. Nou, we gaan nog eventjes voor het afsluiten gaan we nog een kleintje doen van Ed Sheeran.